in de oorlog in Syrië als de leider van de Sjiitische milities. Wel vindt Beideveld dat er een fragiele situatie is ontstaan... en dat escalatie dreigt. Ze noemde dat ook een gevaar, ook voor de Nederlandse militairen in Irak. Door de stikstof- en PFAS-crisis zal de bouwproductie dit jaar met 2% krimpen, verwacht ABN AMRO. Dat komt doordat bouwondernemers worden beperkt in hun werkzaamheden. In de periode augustus tot en met oktober was het aantal nieuwe vergunningen voor woningen ruim 28% lager dan een jaar eerder. De bank denkt dat vooral de stikstofcrisis effect heeft op de bouw. De PFAS-norm is inmiddels afgezwakt, waardoor veel projecten alsnog door kunnen gaan. Nederland telt voor het eerst meer dan 2 miljoen ondernemers. De grens werd vorig jaar overschreden, meldt de Kamer van Koophandel. Opvallend is volgens de KVK dat steeds meer jongeren een bedrijf beginnen. De KVK denkt dat dat onder meer komt door de aandacht voor ondernemen in het onderwijs... en ouders die het steeds meer stimuleren. De sectoren waar de meeste bedrijven bij komen zijn de bouw, gezondheid, detailhandel, de horeca en de logistiek. In de helikopters van de kustwacht is te weinig ruimte om drenkelingen goed te kunnen behandelen. En verpleegkundigen maken zich zorgen over hun eigen veiligheid in die helikopters. Dat blijkt volgens de NRC uit een nog vertrouwelijk rapport dat in bezit is van de krant. Verpleegkundigen kunnen zich niet goed vastmaken en ook de brancard kan niet worden gezekerd. De reddingsvluchten worden sinds 2015 uitgevoerd door het Vlaamse helikopterbedrijf NHV. Het weer droog, in de loop van de dag af en toe zon... een meest matige zuidwestenwind en het wordt ongeveer 8 graden.